Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Wielrenner Dylan Groenewegen heeft de derde etappe in de Tour de France gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint in Sunderborg in Denemarken. Wout van Aert finishte nipt als tweede. Hij behoudt de gele trui. Naar nu bekend is geworden heeft de haai-aanval van vrijdag in Egypte een tweede vrouw het leven gekost. Vrijdag werd bekend dat een vrouw was aangevallen bij de badplaats Hurghada. Ze overleed in het ziekenhuis. Vanmiddag maakten de autoriteiten bekend dat nog een zwemster slachtoffer is geworden van de haai. Schiphol, reisorganisaties en de RDW raden mensen aan morgen niet met de auto naar de luchthaven te komen. Er worden in het hele land grote vertragingen op de weg verwacht ten gevolge van boerenprotesten. De marechaussee staat klaar om in te grijpen als boeren luchthavens willen blokkeren. In Slovjansk in Oost-Oekraïne zijn bij Russische raketaanvallen zes doden gevallen en een aantal gewonden, zegt de burgemeester. Op 15 plaatsen zou brand zijn uitgebroken. Slovjansk ligt 75 kilometer ten westen van Lysychansk in de regio Donetsk. De Russen claimden eerder vandaag dat ze Lysychansk hebben ingenomen. De activistische groepen Agractie en Farmers Defence Force... hebben geen vertrouwen in Johan Remkes als bemiddelaar in de stikstofdiscussie. Landbouwondernemersorganisatie LTO noemt Remkes een bestuurlijk zwaargewicht... met veel kennis over het stikstofdossier. Maar de organisatie vindt wel dat ook de doelen van het kabinet... en het tijdpad onderwerp van gesprek moeten kunnen zijn. En ten westen van Sydney is als gevolg van de aanhoudende zware regen een dam overstroomd. Gisteren viel in het laaggelegen zuidwesten van Sydney vier keer zoveel regen als normaal in de hele maand juli. De autoriteiten hebben duizenden inwoners van Sydney opgedragen hun huis te verlaten vanwege de overstromingen. Het weer. In het noorden nog kans op een bui. Vannacht droog en 8 tot 12 graden met kans op een mistbank. Morgen stapelwolken en een enkele bui en temperatuur 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de afsluitdijk richting Noord-Holland tussen Knoppen Zurich en Koormerderzand. 3 kilometer file en een vertraging van een kwartier. En tot zover de verkeersinformatie.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 Ook in de zomer. CFM. on my knees I'm singing, oh God, please Won't you come hear me now I'll go to hell and back for you So you can feel my love Feel my love I'll go to hell and back for you So you can feel my love Feel my love I'll give you everything and more So you can feel my love y todo lo que está de más.